uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Nu zal Spanje mogelijk vragen om zijn arrestatie en uitlevering. Zijn advocaat had al gezegd dat hij daar voorlopig zal blijven in België. Het Spaanse Hoge Rechtshof had hem en een aantal andere separatisten opgeroepen voor verhoor. Ze zijn onder meer aangeklaagd wegens opruiing en rebellie. Het vrachtschip dat maandag in een storm vastliep op een zandbank in de Duitse Waddenzee is vlot getrokken. Het schip met bijna 2000 ton olie en diesel aan boord lag op ongeveer 2 kilometer van het eiland Langeoog. Gevreesd werd dat het schip zou vergaan en de olie het Waddengebied zou instromen. Shell heeft in de afgelopen drie maanden een winst geboekt van ruim 4 miljard dollar. Dat is bijna drie keer zoveel als een jaar geleden. De fors hogere winst komt vooral door de hogere olieprijs. Een vat olie kost nu zo'n 60 dollar, een jaar geleden 45. De afschaffing van de dividendbelasting gaat gewoon door. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff na forse kritiek van PvdA, GroenLinks en SP. Gisteren op de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring. Dijkhoff zegt dat het afschaffen van de dividendbelasting in 2020 een sterk middel is om bedrijven in Nederland te houden. Inwijdingsrituelen bij Defensie moeten worden afgeschaft. Daarvoor pleit Defensievakbond VBM. Naar aanleiding van het bericht dat drie soldaten in 2014 bij hun eenheid in Schaarsbergen zijn aangerand, mishandeld en verkracht tijdens de ontgroening. Volgens de vakbond gaat het te vaak mis. De Amerikaanse president Trump wil dat de man die dinsdag in New York acht mensen doodreed de doodstraf krijgt. In New York bestaat de doodstraf niet meer, maar de Oezbeekse verdachte met IS-sympathieën wordt federaal berecht en daardoor kan hij ter dood worden veroordeeld.